Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Rond Den Bosch zijn acht mensen opgepakt in een groot fraudeonderzoek. Het is allemaal familie van elkaar. Er werden invallen gedaan in woonhuizen. De politie zou op zoek zijn naar contante betalingen voor onroerend goed. Aan de invallen doen ruim 200 mensen mee, onder meer van de politie, het OM Defensie en de gemeente Den Bosch. In verband met de zaak zijn ook in Zweden verdachten aangehouden. In Japan heeft een zware storm het openbare leven lam gelegd. De storm, met soms windkracht 12, bereikte aan het begin van de avond plaatselijke tijd Tokio. Volgens de autoriteiten zijn er twee doden en 100 gewonden. Er is een waarschuwing afgegeven voor tornado's. Aan de kust kunnen golven voorkomen van 10 meter hoog. De Frieslandbank krijgt een dag na de overname door de Rabobank meer spaargeld binnen dan normaal. Hoeveel meer wil de Frieslandbank niet zeggen. De bank zegt dat alle bestaande contracten worden nagekomen en de rente die nu over vijf jaar wordt beloofd is gegarandeerd. Voor een bepaald product loopt die rente op tot 5 De Rabobank biedt voor een soortgelijk product een rente die oploopt tot 3,25 Hoe lang deze tarieven worden gehandhaafd moet de Rabobank bepalen. Op een vrachtschip bij Terschelling is brand uitgebroken. De kustwacht heeft alle negen bemanningsleden van boord gehaald. De brand werd rond kwart over elf gemeld aan de kustwacht. Het schip, dat vaart onder de vlag van Gibraltar, had eerder op de ochtend problemen in de machinekamer en raakte op drift. Schepen in de buurt boden direct hulp aan. De Theo Thijssenprijs prijs voor kinder- en jeugdliteratuur is toegekend aan Sjoerd Kuiper... De prijs voor een heel oeuvre wordt één keer in de drie jaar uitgereikt. Volgens de jury verzoent Kuiper in zijn boeken leesbaarheid met diepgang. Kuiper is bekend van boeken als Robin en God, Sjaantje doet alsof en Het zakmes, waarvoor hij ook zelf het filmscript schreef. Aan de Theotijse prijs is een bedrag van 60.000 euro verbonden. Dan nog het weer. In het noorden bewolkt en wat motregen.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 Think you'll be getting this? Nah, nah, nah. Not in the back of my car. Uh, uh, uh, if you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, i rocks off. Come put a little love in my glove box.